uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Tsjechië is in een korte tijd zoveel water gevallen dat in een deel van het land de hoogste alarmfase geldt. Daar spreken ze van een catastrofe. Ehm, eh, daar heeft, heeft, ook behoorlijk veel geregend de afgelopen nacht en gisteren. Eh, in St. Pölten had, heeft bijvoorbeeld 200 liter per vierkante meter gevallen. En dat is drie keer zoveel als normaal gesproken in één maand valt. Eh, dus je kunt je voorstellen dat, dat tot grote overlast zorgt. Ook in Wenen is het alle hens aan dek. Straten staan blank en het metronetwerk is stilgelegd omdat de tunnels onder kunnen lopen. Op veel plekken is ook de stroom uitgevallen. Volgens weerdiensten is het voorlopig nog niet afgelopen met alle regen. Het waterpeil zal dus nog verder gaan stijgen. Op het Leidseplein demonstreren Ajax-fans tegen de politiestakingen. Voor de tweede keer dit seizoen is een wedstrijd van Ajax afgelast... omdat de politie staakt voor het behoud van de vroegpensioenregeling. Volgens de politiebonden zijn die wedstrijden strategisch gekozen. Nou ja, we hebben in die zin gekeken naar welke risicowedstrijden er eh, zijn. Inderdaad, uh, als je dan kijkt naar het schema... was eh, Ajax inderdaad twee keer helaas een wedstrijd... waar de burgemeester heeft besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. Omdat Eerder is gebleken dat de politie daadwerkelijk nodig was. Vooralsnog zijn er geen nieuwe politiestakingen aangekondigd... omdat er gesprekken gaan komen tussen de, tussen de minister en de bonden. De voorsprong van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 is opnieuw iets geslonken. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan finishte hij als vijfde, terwijl zijn concurrent Lando Norris vierde werd. Een paar ronden voor de finish ging Norris Verstappen voorbij, zagen we bij Viaplay. Daar is Norris. Norris voor Verstappen maar hij zit er nog niet voor. Daar gaat heel snel verandering in komen. Verstappen kan niets doen tegen Norris op verse banden. Norris voor Verstappen hadden we nooit verwacht aan het begin van deze wedstrijd. Toen Norris als 15e moest starten, maar het gebeurt wel. En dat is een hele bittere pil. De race in Azerbeidzjan werd vanmiddag gewonnen door Oscar Piastri van McLaren. Het weer dan, steeds minder zon en meer bewolking. Het is een graad of 19.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 And if you're cold ich in dir gefangen, was nicht in mir geschieht. Wärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Laune. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geworden, setz mein Herz auf dich jeden Moment genießen.